In verschillende staten hebben de autoriteiten vliegvelden afgesloten... waardoor veel vakantievluchten zijn geschrapt. In North Dakota, South Dakota en Texas zijn veel snelwegen dicht... Bij verkeersongelukken zijn al zeker 19 mensen om het leven gekomen. De wegen zijn spekglad en het zicht is minimaal door de sneeuw. In de staat Montana vriest het 34 graden. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn bij een aanslag met een bermbom zes Sjiïtische moslims om het leven gekomen. 17 mensen raakten gewond. De slachtoffers waren pelgrims die bijeen waren voor de viering van het tiendaagse Sjiïtische feest Ashura, dat overmorgen eindigt. Gisteren kwamen in Irak door aanslagen zeker 25 mensen om het leven, vooral pelgrims. De Japanse regering heeft een recordbegroting gepresenteerd om het economische herstel een steun in de rug te geven. In het nieuwe belastingjaar heeft Japan omgerekend een begroting van 700 miljard euro. Premier Hatoyama wil zijn campagnebeloftes nakomen dat er meer aandacht komt voor kinderen en dat er minder overheidsgeld wordt verspild. Japan is de op één na grootste economie ter wereld en kent de zwaarste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Vaticaan gaat zijn beveiligingsprocedures onder de loep nemen. Aanleiding is het incident met de paus gisteravond... waarbij hij door een vrouw voor de kerstnachtmis op de grond werd geduwd. De paus bleef ongedeerd. Volgens een woordvoerder van het Vaticaan is het niet mogelijk... om de veiligheid van de paus voor 100% te garanderen... omdat hij bijna altijd omringd is door duizenden mensen. Het weer vrijwel overal droog, alleen in het noordoosten nog wat regen. Vannacht blijft het boven nul... Morgen overdag in het zuiden en oosten geregeld zon. In het westen en noorden soms regen.